de sancties worden op dit moment uitgewerkt, worden later eh, vandaag definitief gepresenteerd. En dan weten we dus ook over welke mensen het gaan. Gaat dus niet, zoals Amerika gisteren deed, over een olieboycott. Gaat over uitbreiding van de sancties tegen personen. Het zijn niet de eerste strafmaatregelen in reactie op de Russische inval in Oekraïne. Op dit moment gelden er al maatregelen tegen Russische banken en politici. En ook mogen sommige sommige spullen niet worden geëxporteerd naar Rusland. Het kabinet wil zorgen dat mensen er dit jaar niet te veel op achteruit gaan. Dat zegt minister Van Gennep van Sociale Zaken. Mensen met weinig geld krijgen het lastig. Alles wordt duurder, onder meer door de oorlog en de hoge energieprijzen. Hoe het kabinet dat precies gaat compenseren is nog niet duidelijk. Een stel uit Deventer is opgepakt voor de diefstal en slacht van schapen. De twee plukten schapen uit weilanden in het oosten van het land en doden ze ter plekke, mogelijk zonder dat de dieren verdoofd werden. Bij het stel thuis lagen flinke ladingen vlees in de vriezer. En door al het nieuws over de oorlog in Oekraïne kun je bijna vergeten dat het volgende week tijd is om langs het stembureau te gaan. Dan zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Al wordt er op veel scholen deze week al gestemd. Het is echt belangrijk dat we eh, onze leerlingen van jongs af aan eigenlijk al uh, eh, bekend maken met, eh, met democratie en de werking daarvan. Ja, het is eigenlijk de eerste keer is natuurlijk niet echt voor het echi, maar het is wel leuk. Op deze school was de partij gemeentebelangen uiteindelijk de winnaar. Hoe dat volgende week uitpakt in alle gemeentes moeten we nog even afwachten. Je kunt naar het stemhokje op 14, 15 en 16 maart. Het weer lekker zonnig en een graad op 13 vandaag. Het is nog nooit zo zonnig geweest begin maart. En dat mooie weer zet ook de komende dagen door.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 En tot zover de verkeersinformatie. Bedankt dat je lid bent van de ANWB. Dat vieren we met extra's speciaal voor jou. Want als je nu een autoverzekering bij de ANWB afsluit, krijg je een jaar lang extra korting. Hoe langer je lid bent, hoe hoger die korting.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 Light a candle in your dark. Come and find. be patient, but I don't really know how to fake it. Why you playing with my head? I feel like what we have is a good thing, but it's harder to remember the feeling when you're leaving me on red.